en een voorspoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. Er dreigt een grote hongersnood. Hulporganisaties luiden de noodklok en zeggen dat 10 miljoen mensen gebrek hebben aan voedsel en water. Het land kampt met extreme droogte. Al twee jaar heeft het nauwelijks geregend. En dat is de afgelopen 30 jaar niet voorgekomen. In 1984 had Ethiopië ook te maken met ernstige hongersnood. Honderdduizenden mensen kwamen toen om het leven. In Rotterdam wordt vandaag het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers gevierd. Koning Willem-Alexander neemt zo direct een défilé op de Koolsingel af. Daaraan wordt deelgenomen door zo'n 2000 mariniers en oud-mariniers. Ook zijn er toespraken van onder andere minister van Defensie Hennis. Het Korps Mariniers is het oudste krijgsmachtonderdeel van Nederland. De mariniers zijn opgeleid voor speciale operaties. Zo hebben ze deelgenomen aan tal van missies naar conflictgebieden, waaronder Irak, Afghanistan en Mali. Op dit moment trainen mariniers de Peshmerga's in Irak voor de strijd tegen IS. De NOS doet vanaf 10 over 11 rechtstreeks verslag van de viering van 350 jaar Korps Mariniers in Rotterdam. Dat gebeurt op NPO 1 en nos.nl. De deelnemers aan de VN-klimaattop in Parijs zijn het na een hele nacht onderhandelen eens geworden over een eindtekst. Na verwachting worden de details van het slotdocument vanmorgen nog gepresenteerd aan de ministers van de deelnemende landen. Die moeten er vandaag over stemmen. In Parijs is door 195 landen bijna twee weken intensief onderhandeld over de aanpak van de wereldwijde klimaatproblemen. De oorspronkelijke planning was dat er gisteren een slotakkoord zou liggen, maar dat is dus uitgesteld tot vandaag. Afghaanse veiligheidstroepen hebben een einde gemaakt aan een terroristische aanval rond de Spaanse ambassade in Kabul. Bij die aanval kwamen twee Spaanse politieagenten en vier Afghaanse veiligheidsmedewerkers om het leven. Volgens de autoriteiten zijn de drie aanslagplegers gedood door de veiligheidstroepen. Bij de aanslag van gisteren raakten ook zeven mensen gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. Het weer, eerst nog wat zon, maar in de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanavond en vannacht veel wind, aan zee stormachtig. Morgen overwegend droog. De maxima liggen dan tussen 5 en 8 graden.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 me. girl, how she blows my mind. Things we do and the things we share. Lets me know my girl, she cares. G-L-A-D, it's good for me. It's lots of love and emotion, but most of all, tell you about it.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 fijne dagen en een voor.